van Kan met het NOS Journaal. De conservatiezingen. Volgens de laatste uitslagen krijgt de partij van premier Cameron er negen zetels bij. Labour verliest flink, 19 zetels. Vooral in Schotland raakt de Labour veel stemmen kwijt. De SNP wordt in één klap de derde partij van het land met 58 zetels. Labour raakt alle 40 Schotse zetels kwijt. De kans is groot dat zowel Labour-leider Ed Miliband als Nick Clegg van de Liberaal-Democraten het veld moeten ruimen na de dramatisch slechte uitslagen voor hun partijen. Clegg noemt noemt het een barre slopende nacht. Hij praat later vandaag over de gevolgen voor de partij. Zijn partij verliest waarschijnlijk 47 van de 57 zetels. Er, een onderzoek naar het functioneren van de er komt een onderzoek naar het functioneren van de politie in de Amerikaanse stad Baltimore. Het korps daar ligt onder vuur sinds de dood van arrestant Freddie Gray vorige maand. Uit het onderzoek moet blijken of er structurele problemen zijn in Baltimore. De afgelopen weken waren er geregeld demonstraties tegen het politiegeweld in de stad. Gray werd ten onrechte opgepakt en overleed nadat hij hardhandig in een politiebusje was geduwd. Polen heeft vannacht het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De ceremonie dient als alternatief voor de grote Russische herdenking van zaterdag, die door veel landen wordt geboycott. De herdenking vond plaats op een schiereiland in de buurt van Gdansk, de eerste plaats waar gevochten werd op 1 september 1939, de dag dat Duitsland Polen binnenviel. Een Russische ruimtecapsule die onbestuurbaar was geworden is neergekomen in de Stille Oceaan. Rond vier uur vannacht keerde het ruimtevaartuig terug in de atmosfeer. Het ruimteschip Progress was eind vorige maand gelanceerd om het internationale ruimtestation ISS te bevoorraden. Kort nadat de capsule in een baan om de aarde was gebracht verloor de vluchtleiding de controle. Het grootste gedeelte van de ruimtecapsule is verbrand in de atmosfeer. Het weer. Vanochtend zijn er eerst wolkenvelden met soms ook zon. Vooral in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Vanuit het zuiden breekt de zon vaker door. En het wordt vandaag tussen de 17 en de 20 graden.